De herfst valt over land en wolken hebben haast. Regen prikkelt op mijn huid en klei plakt aan de laars. De aarde schittert zilverbleek, de ploeg doet zijn werk. dan op het erf. Achter de kavel is het vrouwen dan op het erf. Achter op de kavel is het kouden dan op het erf. De tocht trekt aan het dak en kleuren worden flets. Een grijze grauwe deken omvloest het blauwe zwem. het is nu niet meer ver. En achter op de kavel is het kouder dan op het erf. Achter op de kavel is het kouder dan op het erf. Achter op de kavel is het kouder dan op het verder zo mij mee. De warmte van de kachel thuis schonk mij geen vreemd. En ergens ver weg van de steen heb ik in een boom gekerfd. Achterop de kavel is het gouden dan op het erf. Achterop de kavel is het gouden dan op het erf. Achterop de kavel is het kouder op de derf? Achter op de kavel is het kouder op de derf, Achter op de kavel is het kouder.